Zes uur. Michel Koenen met het NOS. Belastingvrij kan winkelen, zegt de Consumentenbond na onderzoek. Reizigers worden vooral misleid als ze buiten de EU vliegen. Ze mogen officieel belastingvrij winkelen. Toch betalen ze aan de kassa hetzelfde als reizigers die binnen de EU vliegen. Het btw-voordeel verdwijnt vervolgens in de zak van de winkelier... want die hoeft geen belasting te betalen over de producten die intercontinentale reizigers kopen. Het Amerikaanse leger heeft in Syrië een gerichte luchtaanval uitgevoerd op Jihadi John, de gemaskerde man met Brits accent uit de onthoofdingsfilmpjes van IS. Of de terrorist de aanval bij Raqqa heeft overleefd is niet bekend. Jihadi John is de bijnaam van Mohammed Mwazi. Hij werd begin dit jaar herkend op beelden waarop te zien is dat hij de Amerikaanse journalist James Foley onthoofd. De Tweede Kamer moet het onderzoek naar het lek uit de commissie Stiekem binnen drie maanden afronden, anders verloopt de zaak. Dat blijkt uit een brief van voorzitter van Miltenburg aan de Kamer. En wie in de commissie plaatsnemen is nog niet bekend. Partijen hebben tot dinsdag de tijd om een kandidaat voor te dragen. En de Onderwijsraad adviseert om geen maatwerkdiploma in te voeren in het middelbaar onderwijs. Met zo'n diploma kun je bijvoorbeeld een aantal vakken op HAVO-niveau doen en een aantal op hoger VWO-niveau. Het is een wens van de Tweede Kamer die daar vorige week een motie voor aannam. volgens de Raad zorgen examens op middelbare scholen er nu voor dat leerlingen hetzelfde eindniveau hebben en bewaken ze ook de kwaliteit van het onderwijs. Het weer vanuit het westen komen buien het land in. In de loop van de ochtend wordt het droger. Smiddags dus laat de zon zich af en toe zien, maar aan het einde van de middag flinke buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 you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 e le sue paure. Per lei, per lei, per lei. saremo indivisibili, estremi, indispensabili. Parleremo più di ieri, darò di noi il mio domani, certo soltanto per amare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 nothing really matters. Nothing really matters.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 Mm-hmm.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 now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 despedida para mí fue dura. cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. estaba buscando. pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere y hacer el intento. coming 上。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 attention follow. So come.